Goedemorgen, ik ben Dioke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Elke dag gaat er 2 euro per Nederlander naar Rusland. Onderzoekers rekenen uit wat we met z'n allen overmaken naar Rusland. Vooral omdat de verwarming op gas draait en omdat er gas nodig is om spullen te maken. Bij elkaar 30 miljoen euro per dag en daarmee spekken we de oorlogskas, zeggen de onderzoekers. De strafmaatregelen die er nu zijn, zoals mega jachten aan de ketting leggen kunnen daar eigenlijk niet tegenop. Als je dat over Europa optelt, dat we iedere dag zo'n 700 miljoen euro naar Poetin overmaken uit Europa. Ja, dan na een paar uur heeft Poetin alweer genoeg geld om een nieuw jacht te kopen. Dus de, de sancties voor je gevoel staan nog niet in verhouding tot wat Poetin aan deze oorlog verdient. We kunnen dat bedrag omlaag krijgen door bijvoorbeeld de verwarming een gaatje lager te zetten... of meer geld te steken in het isoleren van ons huis. Na kindersurprise eieren is nu ook de salmonella-bacterie opgedoken in producten waar citroengras in zit. Het gaat onder andere om de verstegen kruidenpotjes nasi bami goreng en saté. Maar ook om speklapjes die met het spul gekruid zijn. Als je salmonella binnenkrijgt kun je een darminfectie krijgen. In Costa Rica is een vrachtvliegtuig van de baan geschoten en in tweeën gebroken. De piloot kreeg na het opstijgen technische problemen en moest een noodlanding maken vliegtuig knalde door en kwam terecht in een greppel. Daar brak de staart af en ook een deel van de vleugel. De piloot en de co-piloot konden allebei gewoon veilig uit het vliegtuigwrak stappen. En een bijzonder moment in Amerika. Voor het eerst is daar een zwarte vrouw benoemd tot opperrechter. Ketanji Brown Jackson werd voorgedragen door president Biden... en gisteravond kreeg ze genoeg stemmen. On this vote, the A's are 53, the nays are 47... and this nomination is confirmed. Bij de hoogste rechtbank van Amerika ben je voor de rest van je leven rechter. Dat betekent dat Brown Jackson voorlopig nog aan de bak kan. Ze is pas 51 jaar. Het weer, eerst in het noorden wat regen, later ook in het zuiden. Het wordt een graad of 8 vandaag. Morgen wordt het weer nat. Vanaf zondag mooier. Dinsdag verwachten we nu zelfs 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Schiphol en Knopen de Nieuwe Meer bijna 10 minuten vertraging.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 I can't believe I almost went home. What are the chances? Everyone's dancing and he's not with you. The universe must have defined this. What am I gonna do? Not grab your wrist. I could be a better boy said that he never did Up all night, I won't quit Thinking I'm going you from him I could be such a gentleman I saw my clothes would fit I could be a better boyfriend I don't need to tell you twice All the ways he can't suffice If I could give you some advice I would leave with me tonight you These words, baby, I insist I could be a better boyfriend than him I could do the shit that he never did Up all night, I won't quit Thinking I'm gonna steal you from him I could be such a gentleman Plus all my clothes would fit Never would have left you alone Here on your own, glued to your phone Never would have left you alone For someone else to take you home I could be a better boyfriend than him I could do the shit that he never did Up all night, I won't quit I'm gonna steal you from him could be such a gentleman. Plus, you know my clothes would fit. I could be a better boyfriend than him. I could do the shit that he never did. Up all night, I won't quit thinking I'm gonna steal you from him. I could be such a gentleman.